Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Turkije was vannacht een zware aardbeving. Er zijn zeker 170 doden en honderden mensen raakten gewond. Ook zijn er een heleboel gebouwen ingestort. Dat zegt correspondent Mitra Nazar. Het was ook midden in de nacht. Mensen lagen te slapen. Ehm, ja, en daarbij komt ook nog dat de weersomstandigheden eh, slecht zijn. Het is eh, koud en, en het sneeuwt eh, in heel veel gebieden daar. maakt het allemaal niet makkelijker, ook voor de, voor de hulpacties. dus ja, dat is, dat is nu een beetje de situatie. Ook in de omliggende landen, Libanon en Syrië, hebben ze de aardbeving gevoeld. Het is niet bekend of daar ook slachtoffers zijn. En met het OV naar werk of school gaan kan vandaag een hele uitdaging worden. Er wordt weer gestaakt in het streekvervoer. Personeel is niet blij met wat ze verdienen en vindt de werkdruk te hoog. Ook deze buschauffeur in Maastricht stapt daarom vandaag zijn bus niet in. We hebben diensten erbij. Een, een voorbeeld, ik had hem verleden week heb ik hem gehad. Eh, dan stap je om 10 uur stap je in de bus en dan eh, ben je aan het rijden tot 20 over 2. 4 uur en 20 minuten aan één stuk. In alle provincies rijden er minder bussen en treinen. De staking duurt nog de hele week. Duizenden servers over de hele wereld zijn aangevallen door gijzelsoftware. Dat zegt een Italiaanse organisatie voor cyberveiligheid. In onder meer Frankrijk, Finland, de VS en Canada is het mis. Gijzelsoftware blokkeert bestanden op computers en geeft die pas vrij als er wordt betaald. het koninklijk gezin gaat verder met hun tour door het Caribische deel van Nederland. Willem-Alexander, Maxima en Amalia reizen vandaag naar Sint Maarten. Daar zullen ze weer een hoop handjes schudden en bezoekjes brengen aan onder meer een medisch centrum en het parlement daar... De Oranjes reizen sinds eind vorige maand rond. Hierna staan Sint Eustatius en Saba nog op het programma het weer nog vanochtend nog wat mist. Daarna trekt het in het westen open en is er behoorlijk wat zon. In het binnenland wel meer wolken, maar het blijft droog bij 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp.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 Ook zijn er honderden gewonden. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog op. Deze hele week rijden er minder bussen en treinen door een staking bij het streekvervoer. Die is vooral te merken in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10% en een lagere werkdruk. De Oekraïense minister van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Hij staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Het weer. Plaatselijk eerst kans op mist.